Jobboot met het NOS Journaal. Rusland heeft vorige maand twee Amerikanen uitgewezen... als vergelding voor de uitzetting van twee Russen door de Verenigde Staten. De diplomatieke rel was begonnen met de aanval op een Amerikaanse diplomaat... bij de ambassade in Moskou. Rusland zegt dat de man tegen de grond werd gewerkt... toen hij na het uitvoeren van een spionageopdracht de ambassade wilde binnenrennen. De andere uitgewezen Amerikaan zou ook een spion zijn. De betrekkingen tussen de VS en Rusland bekoelden... na de Russische annexatie van de Krim in 2014. Nederlandse vissers gaan actie voeren tegen strengere regels van de Europese Unie. Het wordt hen in 2019 verboden de bijvangst overboord te gooien. De EU wil dat de sector nu al maatregelen neemt om de bijvangst te beperken. Maar de vissers zeggen dat ze dat al hebben gedaan en dat nieuwe regels niet nodig zijn. Die zouden vooral leiden tot voedselvernietiging en schepen vol onverkoopbare vis. De Nederlandse vissers gaan in september protesteren tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam. De man die vannacht in Amsterdam in een kogelregen terechtkwam... was waarschijnlijk het slachtoffer van een liquidatiepoging. De 25-jarige man is een bekende van de politie. Volgens omwonenden werden er tientallen kogels afgevuurd. Het slachtoffer raakte licht gewond en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De daders gingen er na de schietpartij op een scooter vandoor. De politie roept getuigen op zich te melden. Het Syrische regime heeft het bestand dat werd afgekondigd voor het suikerfeest met drie dagen verlengd. Het duurt nu tot dinsdag, maar de strijd gaat intussen door. Vooral in en rond de Noord-Syrische stad Aleppo. Daar wordt zwaar gevochten tussen rebellen en regeringstroepen. Bij een raketbeschieting door de opstandelingen kwamen gisteren zeker 40 mensen om het leven. Bij luchtaanvallen en beschietingen van het leger op de rebellenwijken zouden negen doden zijn gevallen. Het weer. In het hele land droog. Vannacht is het zacht met 15 tot 17 graden.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 Een nieuw binnenkomen wederom. Dit is eh, Calvin Harris samen met Rihanna. This is what you came for. En het is niet nieuw hoor voor eh, Calvin Harris om samenwerking te hebben met Rihanna. Denk bijvoorbeeld aan We Found Love. En This is What You Came For, dit nummer dus. Nou, ze zijn nog meerdere nummers waar Kelvin Harris mee samenwerkt. Eh, denk aan eh, de Disciples, wat eh, vorig jaar een hele grote hit is geworden in Nederland. Kelvin Harris en de zelfs met How Deep Is Your Love. Um, ja, moet ik nog meer vertellen over Kelvin Harris? Eigenlijk niet. Je weet het gewoon allemaal, je kent ze allemaal. En voor de rest is het niet zo dinderen. Wij gaan de laatste nieuwe binnenkomer voor je draaien. En die vinden we één plaatsje hoger op een eh, hele mooie 23e plaats. En is een eh, groep die komt uit de Verenigde Staten. In 2007 spelen Rob Resnick en Carl Shapiro voor het eerst samen in eh, Boston... waar ze elkaar leerden kennen op een schoolfeestje. Nou, de twee konden samen, konden samen te werken, komen samen te werken in de groep The Ride. Een studentenbandje op de Tufts University in Medford... Nou, na de schooltijd gaan ze als eh, Time Flies nummers maken... die duidelijk eh, in de smaak vallen als ze deze op eh, YouTube plaatsen. In het jaar, najaar van 2011 brengen ze met de Scotch Tape hun debuutalbum uit. En een tijdschrift Vanity Fair noemt de twee al gauw musical masterminds... Nou, later herkent ook eh, Billboard het talenten eh, van de twee... en noemt zo snel een eh, act om in de gaten te houden. Begin 2013 dan start hun eigen platenlabel 4850... waar I Knows You hun eerste single van wordt. Later nam ook uh, Verder Legrand het nummer onder handen. In het voorjaar van 2014 dan verschijnt het album After Hours... We gaan ook T-Pain, Fabulous en Mike Posner een bijdrage leveren. Nou, de eerste single van hun derde album, Just For Fun, wordt er Worse Things Than Love. En daarop is ook eh, Nathalie LaRose te horen. Nou, die nummers eh, die zijn niet echt helemaal opgepakt nog eh, in Europa. Wie weet komt het. Maar met Once in a, in a While, dat in dit jaar verscheen... scoorden ze hun eerste Nederlandse top 40 hit en naar mijn weten ook hun eh, eerste hit in de Europese hitlijsten. Op een hele mooie 23e plek, dus eh, deze week nieuw binnengekomen.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 Eh, dat uh, karaoke, carpool karaoke. En dus ik vanochtend even te kijken. En Selena Gomez erin. En dat was, was best wel iets unieks. Gingen ze zelfs de achtbaan in karaoke. Best wel grappig vind ik dat altijd. Hey, de nummer 18 was dat eh, van eh, deze week Selena Gomez met Kill 'Em With Kindness. En de de DNC, Cake by the Ocean. Hey, we slaan er even een hoop over en springen naar nummer 12 toe. Welke over hebben geslagen, dat zal eh, Sander zo direct vertellen. Dit is Ariana Grande. selling hits on Europe's favorite chart show. This is the Euro Breakdown, the countdown of the continent. Zeggers Als je terugdenkt naar de jaren 80 met de Swabba Of Rob Harms favoriete nummer is dat, hè? Hey, we zijn toegekomen aan de top 10. Maar die gaan we nog niet draaien. Lekker pum. Ik weet niet eens of ik hem helemaal kan draaien. Ik denk het niet, maar dat maakt niet uit. Ik eerste eerst een eh, kleine race meedoen van de platen die we wel en niet hebben gehad. En daarvoor eh, schakelen we weer over naar Studio 13. Sander. Op nummer 30 hebben we Martin Jensen met All I Wanna Do. Op nummer 29 Megan Trainor met No. No. Op 28 hebben we Chiamo met Drop That Low. En op nummer 27 Kenneth featuring Oliver Bryan met I Hate You, I Love You. Op nummer 26 Lucas Graham met Mama Said. En op nummer 25 Duff featuring Dante Leon met Angel. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 24 Calvin Harris en Rihanna met This Is What You Came For. En op nummer 23 Time Flies met Once In A While. Op nummer 22 Pink Just a Like Fire. Op 21 Charlie Put featuring Selena Gomez met We Don't Talk Anymore. Op nummer 20 21 Pilots met Stressed Out. En op nummer 19 vinden we DNCE met Cake by the Ocean. Al twee weken in de lijst op nummer 18 Selena Gomez met Kill M White Kidness. Op nummer 17 Walking on Cars met Speeding Cars. En op nummer 16 Ellie Golding met Something in the Way You Move. Op nummer 15 Dua Lipa met Be The One. En op nummer 14 Dua Lipa met Harder Than Hell. Op nummer 13 Dub fit met La La Land. En nummer 12 Ariana Grande met Interview. En we hebben hem net gehoord op drie weken in de lijst. Op nummer 11 Theodore featuring Elvis Crespo met Bailar.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 Charlie Poet met One Callaway op eh, nummer 10 deze week in de Europese top 40. Het is Ja, ik zei ik zeg het iedere week. De collega's van Radio 538 presenteert op dit moment de Nederlandse top 40... en ik ga hem in vogelvlucht met je doornemen. Nummer 36 is Kent Jones met Don't Mind, eh, nieuw binnengekomen. En Bastille met Good Grief op 31 nieuw binnengekomen. Mike Posner staat er nog steeds in met Pillen in Ibiza op 27. En Time Flies met Once in a While staat op 25, twee weken lang in de lijst. Eh, work From Home van Fifth Harmony staat op 21. En Alvaro Soler met Sofia staat op 19. Intio van Ariana Grande op 17. En op 16 staat Be Brave met One Night Stand. Adele op 15 met Send My Love. The Chainsmokers met Don't Let Me Down op 14. Uh, eh, Shawn Mendes staat er ook in met Treat You Better op nummer 13. Willie William met Ego op nummer 12. En Drake met Too Good op nummer 11. Nou, de top 10 van de Nederlandse top 40 ziet er als volgt uit. Pai samen met Jack met Hey op nummer 10. Op nummer 9 Enrique Iglesias met Dua El Corazon. Dior samen met eh, Elvis Crespo met Bailar op nummer 8. Op nummer 7 staat Sia samen met Jean-Paul met Cheap Thrills. No Money van Galantis staat op nummer 6 en This One's For You staat op nummer 5. This Is What You Came For van eh, Calvin Harris en Rihanna staat op eh, nummer 4. Gangs vs. Cooking on Three Burners met This Girl op nummer 3.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 Op 5 namelijk Red Hot Chili Peppers met Dark Necessity. En op 4 Kangs vs. Cooking on Three Burners met This Girl. Eh, de top 3 van deze week. Ja, hoe gaat die eruit zien? Hoe zal het zijn? Nou, ik ga het je verklappen. Hey, weet je wat ik zit te denken opeens? Ik heb geen wat de fuck is er nou met Justin Bieber aan de hand? Hey. Nou ja, weet je, dat komt volgende week dan wel gewoon geen probleem, die hou je van me te goed. Want eh, dan zal ik er wel waarschijnlijk een eh, dubbele doen. Hey, voordat we aan de top 3 beginnen van eh, deze week... eerst even de top 3 van vorige week. Nummer 3. Vertrouwbaar, betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week.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 Hij snel door met de nummer 2. Die is blijven zitten in eh, zijn 13e week. Ik versta er geen fuck van wat hij zingt, maar het is zo'n lekkere plaat. Dit is Willy William met Ego. small de nummer 2 van deze week in de Europese top 40. Hier op eh, CFM Zandvoort. We gaan ons opmaken voor de nummer 1. En dat is al bijna geen verrassing meer, hè, wie hier op eh, nummer 1 staat. Want het eh, is al een paar weken zo. En heb ik het over niemand minder dan Justin Timberlake.